BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beveren zwijndrecht Radio Barbier. Radio Barbie. Barbier Info. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. far. You know that I know that it's true. Cause you know that I know, baby, where we are close but far. Yeah, you know that I know that it's something that I know that I'm leaving. All the time that we spend, all these secrets that you told me now I'm lasting. I've been thinking about the things that we said, broken promises that I left in the past. It's like it's never working out for. So now I'm writing down the things that I feel. You always silent about the things that you need. Speaking up about it, that's what I need. I see the end is getting closer to me. So now I'm speaking for the both of us. Only thing that's coming close is feeling out of touch. Different moments that you told me that you had enough pushing forward. Fading away these problems. It won't be no end. Cause we both gon' turn this strangers. Hopeless anger. Wie Ruppelmonde zegt, die zegt carnaval. Wie carnaval zegt, die zegt prins carnaval. Dat is de man of de vrouw die in de carnavalsperiode tijdelijk de macht over leuten en plezier overneemt van de burgemeester. De Orde van Mercator uit Roepelmonde is op zoek naar kandidaten voor Prins Carnaval 2026. De prins die is aanwezig bij de carnavalstoet, de feestelijkheden en de officiële momenten. Wie een groot hart heeft voor carnaval en in Kruibeke, Basel of Ruppelmonde woont, kan zich kandidaat stellen tot 1 september met een motivatiebrief via mail naar secretariaat.ordevanmercator.be.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 Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you? uit onze buurt. Deze zomer kunnen avonturiers van alle leeftijden genieten van de Wiggle Bridge in het zwembad Lago Beveren. Klim, spring, glij en balanceer op opblaasbare structuren op het water. Het is een fantastische activiteit voor jong en oud. De obstakelbaan is gratis te gebruiken bij aankoop van een ticket voor het subtropisch zwembad. Praktisch gezien ligt de Wiggle Bridge in het water elke namiddag van 1 tot 5 uur maar let wel op, de redders kunnen de Wiggle Bridge uit het water halen als het net iets te druk wordt. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing, like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys, only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. and I'll write your name. Info van het lokaal bestuur. Dit jaar kun je tijdens de zomervakantie een spannende zoektocht beleven in het prachtige park van Kasteel Kortewalle in Beveren. Van 1 juli tot 31 augustus organiseert de dienst Erfgoed van Beveren de populaire Schatten van Vlieg zoektocht. Een leuk avontuur voor kinderen van 6 tot 11 jaar. In de zoektocht ga je aan de slag met opdrachten die je helpen om de code van de schatkist te kraken. En wie weet ontdek je wel een schat die je kan inspireren om je eigen tuin om te toveren tot een klein paradijs. Terwijl je door het park wandelt, kan je ook luisteren naar vogelgeluiden of misschien zelfs andere dieren spotten die zich verstoppen tussen de bomen en de struiken. De zoektocht start voor het kasteel en het park is altijd toegankelijk. Na het voltooien van de zoektocht kan je een stempel ophalen in de bibliotheek of aan de balie van toerisme in het gemeentehuis. Deze activiteit is helemaal gratis en ideaal voor een leuke gezinsuitstap in de zomer. Dus trek je wandelschoenen aan en ga op avontuur in het groene hart van Beveren. Voor meer informatie, kijk op de website van Beveren Kruibeke Zwijndrecht of stuur een e-mail naar erfgoed at gemeentebkz.be. off my mind, get you off my mind like Before you came around, I fell lost, I'm upside down. Cause you make me wanna dance. I shouldn't stay. I see trouble from a mile away. Still, I wanna play his games. Ah, damn, this love makes me lose all control. But you know how to make me want you. Da-dee, da-dee. Ah, Hari Radio Barbier Regio Nieuws. Dit is het Radio Barbier Regio Nieuws van zaterdag 2 augustus. De Kennedy-tunnel zal tussen 4 en 6 augustus gedurende twee nachten gedeeltelijk worden afgesloten voor regulier onderhoud. De werken vinden telkens plaats tussen 21 uur en 5 uur om de verkeershinder tot een minimum te beperken. In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 augustus wordt de tunnel afgesloten in de richting van Gent. De daaropvolgende nacht, van dinsdag 5 op woensdag 6 augustus, is de tunnel in de richting van Nederland niet toegankelijk. Er blijft tijdens de werkzaamheden steeds beperkte doorgang mogelijk via de tunnelkoker waar geen werken plaatsvinden. In beide richtingen blijft er één rijstrook beschikbaar voor verkeer. Na meer dan 20 jaar komt er een nieuw uniform voor de politie en dat wordt al eens uitgetest door enkele agenten in Sint-Niklaas. De oranje kleur verdwijnt volledig uit het straatbeeld. In de plaats komt een modern uniform in donkerblauw met felgele accenten. Momenteel wordt het nieuwe uniform getest in 13 politiezones, waaronder dus ook Sint-Niklaas. Testpersonen beoordelen het uniform op kwaliteit, comfort, slijtvastheid en pasvorm. De testfase loopt tot 15 oktober. Tijdens interventies dragen testpersonen het nieuwe uniform altijd samen met een collega in het oude uniform. Zo blijft alles duidelijk voor de burger. Klinkt het bij de politie van Sint-Niklaas. De eerste reacties zijn alvast positief. Het nieuwe uniform is opvallend en beter zichtbaar. Als alles goed verloopt, wordt het nieuwe uniform vanaf 2027 officieel ingevoerd in het hele land. In Beveren krijgt de Moretusstraat een nieuw wegdek in het kader van een bouwproject van de Van Welle Groep. Na de komst van 125 nieuwe appartementen zal de straat worden heraangelegd als woonerf, waarbij het voetpad verdwijnt om parkeerstrook te behouden. De oppositie is kritisch en vreest dat label woonerf enkel wordt gebruikt om die ingreep te rechtvaardigen. Schepenvlegels verdedigt het compromis. De ontwikkelaar betaalde heraanleg en andere oplossingen waren volgens hem minder veilig. Er ligt een eerste plan op tafel voor de heropbouw van Scheldedorp Doel. In totaal zal er plaats zijn voor zo'n 125 woningen. Vanaf volgend jaar kunnen de eerste bouwwerken starten. De dorpskern van Doel wordt compacter met autolieuwe straten. Ter hoogte van het oude klooster is een grote bezoekersparking voorzien. Toekomstige bewoners moeten er wel rekening mee houden dat er geen diensten zoals een school of supermarkt komen. Tot zover dit nieuws van zaterdag 2 augustus. Het nieuws is altijd meer dan dichtbij. Hier bij Radio Barbier. Het Radio Barbier Regio Nieuws. Radio Barbier met de beste muziekmix van toen tot nu. Op een donkere avond in het Waasland. Hé, hey, pst. Hier hangt ook weer zo'n beveiligingssysteem van Waasland Security. Kom, we zijn Ribbe de Bie. Waasland Security. Geef inbrekers geen kans. Maak een afspraak op waaslandsecurity.be. Doe het vandaag nog. Overrust, de zekerheid van zorgeloos rijden. Nieuw bericht. hey Dirk, zeg, ik ben al aangekomen op de camping. Hè. Ik zit hier tussen andere Zweedse studenten op sportkamp. <laughs> hey, alles goed met u? <laughs> Zeg, en Renoverhulst, de zekerheid van zorgeloos rijden. Bel 03 774 1385 en kom langs bij Renoverhulst in de Hoogstraat te Basel. Renoverhulst, de zekerheid van zorgeloos rijden. Beeld je zorgeloos wonen in, maar ook besparen door krachtige isolatie, vrijheid in design en kleurkeuze, ecologisch verantwoord. Op aluminium kan je rekenen je leven lang. Een product op jouw maat gemaakt door een vakman in jouw buurt. Meer dan 40 jaar uw partner in ramen en deuren.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 Zwaai de grote vakantie uit op vrijdagavond met optredens van de Seedsniffers, de replica's Truck Stop Cutie en DJ Janine. Op zaterdag komen de Catnet Band, ABBA For You, Radio Botaniek en Radio Barba. Voor de kinderen is er het circus van De Sven en het straattheater van Ron Jalouai en Swaypool. Voor elk wat wils, net voor de school weer haar poort openzwaait. Baselpark, vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus. Alle info vind je op de website van Baselpark. and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human and I'm crashing down to earth. man. And I wanna go home. Info van het lokaal bestuur. Deze zomer kunnen jonge avonturiers weer op zoek naar schatten in Beveren. Tussen 1 juli en 31 augustus worden zeven schatkisten verstopt. En dit jaar draait het allemaal om het thema Hoor jij wat ik hoor? Een van de schatten ligt verstopt op Hofter Sachsen, Saxe, tussen de kunstwerken in het park. Speur met de hele familie en ontdek via leuke weetjes en doeopdrachten meer over de kunstwerken en de kunstenaars. Vergeet niet je boekje op te halen bij een van de verdeelpunten. De adressen daarvan staan op de website van de gemeente Beveren, Kruibeek Zwijnrecht. Zwijndrecht. Deelname is gratis en geschikt voor kinderen van 6 tot 11 jaar. kwartier. Radio Barbier. lokaal bestuur. Jongeren tussen 5 en 18 jaar kunnen deze zomer meedoen aan de Maak je Zomer Challenge in Beveren. Het idee is: geef afgedankte spullen zoals oude kleding, plastic zakken of kapotte meubels een tweede leven en maak er zelf iets nieuws van. Deel je creaties en maak kans op mooie prijzen. Alle inzendingen worden tentoongesteld in een virtuele Wall of Fame. De challenge loopt van 1 juli tot 31 augustus en is volledig gratis. Meer info en inschrijven bij de website maakbip.be Grijp je kans en maak deze zomer tot iets heel creatiefs. lokaal bestuur. Deze zomer kun je genieten van een boek in de natuur. Van 1 juli tot 31 augustus staat de leescaravan van de Bibliotheek van Beveren in het mooie park Hof Saxe in Haasdonk. Kom langs en kies uit een breed assortiment van boeken, installeer je in het gras en geniet van de koelte van de bomen. Wil je het boek meenemen? Geen probleem. Doneer een vrije bijdrage in de collectebus en het boek is van jou. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel. Bay. in Europa piekt. In Frankrijk lopen de files op tot meer dan 100 kilometer. Mich Vergouwen van mobiliteitsorganisatie VHB. Momenteel zijn de files in Frankrijk al iets aan het verminderen. Het record dat we vandaag noteerden was om iets over 12. En toen stond er 1050 kilometer file in Frankrijk. Dat is echt uitzonderlijk veel. Die files situeren zich vooral op de A10 rond Bordeaux, de A7, de autoroute Soleil tussen Lyon en Orange en op de A9 tussen Perpignan en Nîmes. Ook aan de Goddard en de Mont Blanc-tunnel is het lang aanschuiven, net als op de Duitse snelwegen richting Slovenië. In Oostende is een voorstelling van Theater aan Zee stilgelegd door een rokende bom in de haven. Het publiek moest de voorstelling verlaten en verderop gaan staan. Het gaat om een oud springtuig uit een van de wereldoorlogen. De ontmijningsdienst Tovo komt de bom nu opruimen. Volgens de politie kan Theater aan Zee daarna gewoon doorgaan. De FBI heeft de naam van Amerikaans president Trump geanonimiseerd in het dossier van kindermisbruiker Jeffrey Epstein, omdat de documenten binnenkort mogelijk vrijgegeven worden. Volgens de FBI doen ze dat om privacyredenen. Ook de namen van andere machtige figuren worden weggelaten. Trump zou verschillende keren vermeld zijn in het dossier. Dat betekent niet noodzakelijk dat hij betrokken was, al denken heel wat Amerikanen van wel. Over enkele minuten zwemt Roos van Otterdijk de finale van de 50 meter vlinderslag op het WK. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard. Na haar zilvermedaille op de 100 meter vlinderslag eerder deze week zit van Otterdijk echt vol vertrouwen. Ze heeft op de 50 meter nu de tweede tijd van alle deelnemsters. Een nieuw Belgisch record was het dat ze zwom. Net na de Amerikaanse Gretchen Walsh. Zij klopte van Otterdijk ook al op de 100 meter. Maar het medaille zit er dus echt wel in. En in de Tour de France FAM krijgen de rensters vandaag een zware bergrit voorgeschoteld. Sportjournalist Thomas Soen. De koninginnen-etappe vandaag in de Tour de France FAM. Na de start gaat het meteen stevig bergop. En de aankomst ligt bovenop de Col de la Madeleine, op meer dan 2000 meter hoogte. We zullen dus strijd krijgen tussen de klassementsvrouwen. Voor het eerst in deze Tour zullen de waardeverhoudingen echt duidelijk worden. De Mauritaanse Kim Koer staat aan de leiding in het klassement met een kleine halve minuut voorsprong op de Franse Pauline Ferrand-Prévot. In de loop van de namiddag wordt het droger met zonnige perioden. Het wordt dan niet warmer dan 20 graden. Morgen en maandag vrij zonnig en meestal droog bij maxima tot 22 graden. Dinsdag is het wisselvalliger, maar daarna wordt het zonniger en warmer. Pub Frietje, Kasteelstraat 96 in Temse. Alle dagen open, vanaf 15 uur. Behalve op dinsdag. The place to be, Pub Frietje. Reclame en info. Niet alleen op jouw radio. Huis aan huis. Wekelijks in de bus bij jou thuis. Huis aan huis. Het reclameblad bij uitstek in jouw streek. Huis aan huis. Bakkerij van Trier. Bakt met plezier. Je kan bij ons terecht voor lekker brood, koffiekoeken, gebak en meer lekkers. Lange straat Gesloten op zondag en donderdag zaterdag open tot 13 uur. Bakkerij van Trier.be Bakkerij van Trier bakt met plezier. Radio Barbie. Radio Barbie. Barbier Info. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. Oh, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg in de kilte van de morgen met mijn ziel overhoop kwam draad terug met mijn handen vol nieuwe hoop. moest tot mijn spijt al ondervinden vinden Dat je voor altijd de sterkste zou zijn Oh, ik weet wel mijn lief Ik spande mijn spieren Ik zocht naar een uitweg Ik wilde je kwijt Het was toch normaal Ik had veel te verliezen En ik had voor mezelf al zo weinig tijd En dan liep ik van je weg in de kilte van de morgen met mijn ziel overhoop kwam draad terug met mijn handen liep ik van je weg in de kilte van de morgen met mijn ziel overhoop. Ik kwam dra terug met mijn handen vol nieuwe hoop. of een mens dat ooit vindt. Ik wist nooit een antwoord op al je vragen. Maar ik heb geprobeerd, ik heb je heel echt bemind. Oh, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. Je had je misschien al als anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan. Ik hou je niet tegen. Ik leg voor je toekomst geen steen in de weg. Ik was nooit een held. Ik heb je nooit voor het leven behoed. Maar bij jou vond ik rust. Bij jou werd alles goed. agenda. En deze zomer kan je op muzikale schattenjacht in het kasteel Wiskerke in Basel. De fanfare is in paniek, want de muzieknoten zijn verdwenen. Gewapend met een schatkaart ga je op pad door het park op zoek naar opdrachten, muzieknoten en misschien wel een geheime schat. De zoektocht loopt van woensdag tot en met zondag met start tussen 1 en half 4 in de namiddag. Ze is ideaal voor kinderen van 6 tot 11 jaar en ook jongere broertjes en zusjes mogen mee. Heb je het idee om verkleed te komen als muzikant? Zeker doen. Kasteel Wissekerken wacht op jou voor een zomer vol avontuur en muziek. don't no de tus ojos me hace ver que la vida es una canción, porque la Barbie augustus is het groot feest in de wijk Het Schelke in Roepelmonde. Voor de 77ste keer al. Reken maar dat ook deze editie een voltreffer wordt. Het officiële startschot valt op zaterdag 2 augustus om 2 uur. Dan is er de aanstelling van de wijkburgemeester met zijn eredame en de wijkchampetter. En verder staan er volksspelen, kermisconcerten en een groots muzikaal vuurwerk op het programma. Op zondag is er dan de ambachtenmarkt en de folkloristische reuzenstoet. Op maandag komen de senioren en de kinderen aan bod. Kijk op voorhand zeker even naar het uitgebreide programma op de diverse sociale media of via de website van de Reuzen van Ruppelmonde. Radio Barbier. De lokale radio voor Kruibeke, Basel, Ruppelmonde, Temse en Steendorp. Meer dan dichtbij. agenda. Heb je zin om je oude boeken een nieuw leven te geven? Kom dan op zondag 3 augustus naar de boekenmarkt van de Heemkundige Kring in Beveren. Van 10 tot 6 uur wandel je tussen de boeken in de schaduw van het kasteel Hof ter Welle. Een unieke plek voor een markt vol verhalen. Of je nu komt verkopen of gewoon graag rondsnuffelt, geniet van de gezellige sfeer, een beversbiertje of vers hoevenijs en ontmoet andere boekenliefhebbers met een hart voor erfgoed. Zondag 3 augustus, Erfgoedhuis Hof Terwelle in Beveren. Iedereen is welkom. Radio Barbier Regio Nieuws. Dit is het Radio Barbier Regio Nieuws van zaterdag 2 augustus. De Kennedy-tunnel zal tussen 4 en 6 augustus gedurende twee nachten gedeeltelijk worden afgesloten voor regulier onderhoud. De werken vinden telkens plaats tussen 21 uur en 5 uur om de verkeershinder tot een minimum te beperken. In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 augustus wordt de tunnel afgesloten in de richting van Gent. De daaropvolgende nacht, van dinsdag 5 op woensdag 6 augustus, is de tunnel in de richting van Nederland niet toegankelijk. Er blijft tijdens de werkzaamheden steeds beperkte doorgang mogelijk via de tunnelkoker waar geen werken plaatsvinden. In beide richtingen blijft er één rijstrook beschikbaar voor verkeer. Na meer dan 20 jaar komt er een nieuw uniform voor de politie en dat wordt al eens uitgetest door enkele agenten in Sint-Niklaas. De oranje kleur verdwijnt volledig uit het straatbeeld. In de plaats komt een modern uniform in donkerblauw met felgele accenten. Momenteel wordt het nieuwe uniform getest in 13 politiezones, waaronder dus ook Sint-Niklaas. Testpersonen beoordelen het uniform op kwaliteit, comfort, slijtvastheid en pasvorm. De testfase loopt tot 15 oktober. Tijdens interventies dragen testpersonen het nieuwe uniform altijd samen met een collega in het oude uniform. Zo blijft alles duidelijk voor de burger. Klinkt het bij de politie van Sint-Niklaas. De eerste reacties zijn alvast positief. Het nieuwe uniform is opvallend en beter zichtbaar. Als alles goed verloopt, wordt het nieuwe uniform vanaf 2027 officieel ingevoerd in het hele land. In Beveren krijgt de Moretusstraat een nieuw wegdek in het kader van een bouwproject van de Van Welle Groep. Na de komst van 125 nieuwe appartementen zal de straat worden heraangelegd als woonerf, waarbij het voetpad verdwijnt om parkeerstrook te behouden. De oppositie is kritisch en vreest dat label woonerf enkel wordt gebruikt om die ingreep te rechtvaardigen. Schepenvlegels verdedigt het compromis. De ontwikkelaar betaalde heraanleg en andere oplossingen waren volgens hem minder veilig. Er ligt een eerste plan op tafel voor de heropbouw van Scheldedorp Doel. In totaal zal er plaats zijn voor zo'n 125 woningen. Vanaf volgend jaar kunnen de eerste bouwwerken starten. De dorpskern van Doel wordt compacter met autoliewe straten. Ter hoogte van het oude klooster is een grote bezoekersparking voorzien. Toekomstige bewoners moeten er wel rekening mee houden dat er geen diensten zoals een school of supermarkt komen. Tot zover dit regionieuws van zaterdag 2 augustus. Het nieuws is altijd meer dan dichtbij. Hier bij Radio Barbier. Radio Barbier Regio Nieuws. Radio Barbier. Radio Barbier. Hé Weet het al, in het van Krubik, diep ter school in de Lange Straat, kan je Daniel vinden. Met een grote glimlach, roerend in zijn ketels. Hij maakt daar zijn Jules Isidore Morris en één van zijn ander overheerlijke biertjes. Biertjes onder de noemer Brixius. Speciaal en artisanaal gemaakt met 100% Belgische hop. Surf naar brouwerijbrixius.be en ontdek deze echte Kruibekse brouwerij. Brixius. Omdat een mens al eens iets mag hebben. Santé. Mag ik even hebben over koffie. Vroeger was koffie gewoon koffie, maar vandaag is koffie veel meer dan dat. Ontdek daarom de verrukkelijke wereld van Roskoffie. Roskoffie heeft namelijk de koffie voor jouw smaakpapillen. Overtuig jezelf bij Roskoffiebar in de Vleeshallen te Mechelen of bestel een proefpakket op roskoffie.be. U kan ook langskomen op zaterdagochtend in de winkel Edmond Goerbeekstraat 13 te Kruibeken. Roskoffie roostert zijn koffie op authentieke ambachtelijke wijze en werd daarom ook officieel erkend als ambachtsman. Roskoffie voor koffiebonen, abonnementen, toestellen en ook te boeken als mobiele koffiebar. Dankzij Roskoffie is koffie eindelijk een echte beleving. Sint Joris Basel, een secundaire school niet enkel ASO, maar ook BSO en TSO is duidelijk. Kies voor Sint Joris. Sint Joris, dat is tof. Radio Barbier, Radio Barbier. Barbierinfo. Info. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. reflection and the mirror's reflection. I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowd. trick, cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. agenda. Op zondagnamiddag 3 augustus waait er een vleugje Parijs door Hof Saxe in Beveren, want het domein wordt omgetoverd tot een sfeervolle kunst Montmartre-omgeving. Tussen 1 en 6 uur wandel je langs kunstwerken van allerlei genres, tentoongesteld in het idyllische arboretum, met op de achtergrond live muziek. Voor de kinderen is er een springkasteel en griemen en ook aan een gezellig drankje is gedacht. Een artistieke en ontspannende namiddag voor jong en oud. In de schaduw van het oude kasteel van Hof ter Mis het niet op zondag 3 augustus. Classics. soms zo lang duurt. Valt het tegen nu het lijkt of niemand kijkt? En voor wie denkt agenda. Het hoeft niet altijd wandelen te zijn als je ook een fiets bezit. Op zondag 3 augustus nemen de barbiergidsen je mee op een gratis begeleide fietstocht door de prachtige polders van Kruibeke. Van 2 tot 4 uur fiets je langs kunstwerken in open lucht met onderweg boeiende uitleg van de gidsen. De tocht start aan Sporthal de Dulpop in Basel en is ongeveer 17 kilometer lang. Vergeet je fiets en je fluohuisje niet. Meer info vind je op barbiergidsen.be. Struck down, paralyzed, riding hard at night. A moment to remember. Yeah, you took me out, kicked me off my cloud, all alone and crying. Is this what it's all about? Feeding up my doubt. right. You don't sing to mind. I'm doing this for me, for the passion you can't feel. Taking all I got to give. Is it ever? I was taking flight. You just joined the ride. Sitting front and center. When I called you home, gotta tell it to your answer phone. And guess what I ended up saying? Is this what it's all about? Feeding up my doubt. I stay on my grind. You don't say I'm doing this for me, for the passion you can't feel. Taking all I got to give. Is it ever? je gsm, laptop of tablet. Kom dan op maandagmorgen 4 augustus tussen 10 en 12 uur naar het Digicafé in de bibliotheek van Burgt. Er zullen vrijwilligers zijn die je helpen met je digitale problemen en ze geven je gratis advies. Breng gewoon je toestel mee. Een afspraak maken is niet nodig. Let wel, ze voeren geen herstellingen uit. Daarvoor zal je nog altijd bij een erkend hersteller moeten langsgaan. Meer info dat vind je in de bibliotheek van Burgt in de John Tulpingstraat. thank you darling, through. I never thought so much could happen just shoot. graag willen leren haken en breien? Elke maand kan je in het inloophuis in de Gerard de Kremerstraat in Ruppelmonde komen haken en breien in groep. Inschrijven, dat is niet nodig. Gewoon aanhaken tussen 1 en 5 uur is de boodschap. Je hoeft geen spullen mee te nemen, niemand te kennen en geen voorkennis van technieken te hebben. Het materiaal, de uitleg en de leuke babbels zijn al aanwezig. Kan je al breien of haken, maar doe je dit niet graag alleen? Ook dan ben je uiteraard meer dan welkom. Het eerstvolgende Crea Café gaat door op vrijdagnamiddag 8 augustus. Come on Barbie, let's go party. middag, BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beveren zwijndrecht